Funkheid. Attack with your love, baby. 4 over 5. Nigel Pelders, bedankt voor de afgelopen 2 uur. Sport en leuke muziek. Tot 7 uur is hem dit weer. De show met Borderhof Funk, Disco en Soul. Bij Langstraat Trunkenheit. When you walk, when you pass me by, there's reasons that come immediately to mind. One is I like to have you. Two is I love your face. third one is irrelevant there's no time or place. Intentionally, I'm for real, and I'm sure I'll make you feel that I'm a mean man and I'm a go-getter. And baby, baby, late at night when the evening comes, I sit down to check my options. There are none. First thing I think about is your lovely smile. Attack Me With Your Love. Langs gaat de Funk 8 over 5 precies. En dit is Tony Lee, 1985 schrijven. Dit is Teaser. actie van First was dat. oorspronkelijke LP 1985 van The Gap Band. Maar van een filmtrack. Ben je even wat verschuldigd? Welke dat is? Kom ik dadelijk misschien op terug, als ik het heb gevonden. Gap Band was dat. Het was Love Triangle. me the way. subscribe again. It's time. It's time. It's time. It's time. I still Hey, baby. I to be with you. Now, if you want me to, get down. Get Vervolgens hoorde je Angela Bofill, Jimmy de Hoover en Bootsy Collins hier bij langs de Funk Night. En dit is Midnight Star. Ladies and gentlemen, try. versie van Midnight Stars, Body Snatchers. Langs gaat het een Fun Nights, nieuw in de playlist. Johnny Jail, hier is half. Step in, nou je souvenir van Felix en Jarvis. I've been around. Lord, Half stepping, half stepping. Eh, van uur 1 is van Attitude, It's Good For Me. Dan beginnen we uur 2 met Change. Tot dadelijk! Ewald van Liemt met het nieuws. Op verschillende Europese snelwegen stonden vandaag lange files met vakantiegangers, de meeste in Frankrijk. Daar stond op het drukste moment volgens de ANWB in totaal zo'n 1000 kilometer file. Vooral op het zuidelijke deel van de autoroute du Soleil tussen Lyon en Marseille liep het vast. Ook in Duitsland en Oostenrijk stonden er lange files en verkeer richting Italië liep in Zwitserland vast. Volgende week zaterdag wordt Zwarte Zaterdag, omdat dan ook veel Fransen op vakantie gaan. Het aantal coronabesmettingen in ons land is weer aan het dalen. Na de lichte stijging gisteren is het aantal nieuwe gevallen vandaag met ruim 1100 gezakt naar 5323. Dat zijn er bijna 2000 minder dan het gemiddelde van afgelopen week. Er overleden vier mensen aan corona. In de ziekenhuizen steeg het aantal coronapatiënten weer, vandaag met 27 naar 504. Daarvan liggen er 116 op de IC, 9 meer dan gisteren. De koepel van GGD's heeft toegegeven dat zowel technische als menselijke fouten bij de corona-check-app hebben geleid tot problemen voor honderdduizenden mensen. Er wordt hard gewerkt aan herstel, maar het is nog niet duidelijk of dat ook voor iedereen gaat lukken. Eerder vandaag meldde de Telegraaf al dat het systeem bij 153.000 volledig gevaccineerden ten onrechte geen QR-code afgaf. En die is wel nodig voor toegang tot evenementen en vooral essentieel voor reizen naar het buitenland. En in Limburg is een ongeveer duizend jaar oude boot gevonden tijdens grindwinning bij de Maas. Volgens het consortium Grensmaas zijn het houten scheepsresten van een rivieraak die uit de periode van de 11e tot 13e eeuw komt. Ze werden gevonden op zo'n 15 meter diepte en het gaat waarschijnlijk om de oudste scheepsvondst in Limburg. Bij de ongeveer 35 houtresten lag ook een hellebaardbijl uit de 11e of 12e eeuw, net als een aantal mergelstenen afkomstig van de Sint-Pietersberg in Maastricht. Het weer in het zuidwesten, oosten en noordoosten is er nog kans op regen en onweer. Komende nacht is het bewolkt met regen en kans op mist bij zo'n 15 graden en een zwakke veranderlijke wind. Morgen opnieuw regen en onweer bij 24 graden. Tot zover het radio nieuws. In 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel... dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkens, metselwerken... renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden... eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Omdat het echt, echt, ik bedoel echt schoon moet zijn... bezoek de particuliere en zakelijke bereider De Uitblinker in Waalwijk... Zij zorgen ervoor dat uw auto, boot, camper, caravan, oldtimer, leasewagen, bedrijfsauto of vrachtwagen er weer als nieuw uitziet. Zij verzorgen maatwerk, van kleine opfrisbeurt tot het compleet showroomstaat opleveren van uw voertuig. De uitblinker in Waalwijk. Als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl Funknight tweeën zit. Met dadelijk Sharon Wett, Undercover Girl, de Commodores met Touchdown, een souvenir. Brenda Mickens, Brass Construction, Curtis Mayfield, 1985. Weeks and Company, Rockin' in the Pocket, Shannon, Stronger Together. Champagne, Kenny Burke, Morris Day, die ook twee. En Sherrick, Souvenir 1987, Just Call. En dit is Imagination. bij een Funk Night. En hier is Sharon Watts. heette 13. Ha, hoe ook anders, hè? Dit was uh, Touchdown bij langs de band Funk Night. En hier is Brenda Mickens. One more time. Where you going, honey? You can't leave now. Put that bag down. sense came and All I do think of you, dreaming you, touching you, holding you, fantasies of you. All I do think of you, something about to bring you to. And every night, every day, every sense. came and All I do think of you, every minute, every moment. Oh, tell me, say you want me, girl. Can I want you, man? Say yeah, girl. and you Construction, Fascinating You was dat. En dit is Curtis Mayfield. Bijzonder werkje, Breaking in the Streets. Komt van zijn 1985 LP We Come in Peace with a Message of Love. Hallo ze precies. Dit is Langs en Funk Night tot 7 uur vanavond. Everybody's Company, Balling Saturday bij Funk Night. Rots was in de playlist. Rockin' in the Pocket was dat. En hier, hier is Shannon. uit de playlist Let Your Body Rock was 13 voor 7, dadelijk hoor je nog Kenny Burke, Yo Jays, Morris Day en Sherrick. Als we allemaal nog tijd voor hebben. En na het nieuws hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Nieuw in de playlist is het, fris, vers in de playlist, Kenny Burke. Hier is Hang Tight. your love. So why can't you understand? I really know there's something between me and you. Girl, please stay, hang tight. Hang on in you know you are my type. Just hang tight. Hang on in there. Be with girl. You must understand that wonderland is only in fairy tales. You're gonna blow it. You're moving too fast to know it, yeah. Girl, I got what it takes to make it come on. Oh, get out, girl, yeah. So why can't you understand? Yeah, I really know there's something between me and you, girl. Stay, tight. De Time natuurlijk, net als Jesse Johnson. Die ook twee was dat 1985 uit de playlist. De laatste is van Sherrick, Souvenir 1987, Just Call. 2 voor zeven. dadelijk. naar het nieuws van zeven uur hoor je natuurlijk Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Geniet met hem. Mij hoor je volgend weekend weer. Volgende zaterdag tussen vijf en zeven met een show met Bordel Funk, Disco en Funk. Langs gaat er hem Funk Night, dus daar heb ik het over. Fijn weekend, fijne week. Maak er wat van, ondanks het, eh, ja, het regenachtige weer. Doei doei. If I could have one wish come true, that wish would be that somehow you choose to come back to me. You're not to blame for how. forgive me. I know I've got to be I do.